In het programma Knevelen van de Brink zei Timmermans dat eerst de VN aan zet is. De Amerikaanse minister Kerry zegt dat de VS bewijzen heeft dat het Syrische regime vorige week een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Timmermans wil dat de VS de bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat het Witte Huis met het congres overlegt voordat besloten wordt om actie te ondernemen tegen Syrië. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Duitsland zijn twee Nederlandse mannen om het leven gekomen. Twee persoonsvliegtuigje werd sinds 7 uur gisteravond vermist. Een paar uur later werden het vliegtuigvrak en de lichamen van de Nederlanders van 75 en 47 gevonden. De Duitse politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Inwoners van Bokstol willen in Den Haag protesteren tegen de proefboringen naar schaliegas. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst. De inwoners vinden het verkeerd dat er eerst proefboringen worden gedaan... en dat er pas daarna een discussie komt over het nut en de noodzaak van schaliegas. Ze zeggen dat de volgorde niet deugt. Lilian Jansen wordt de eerste vrouw die zich voor de SGP kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Kiesvereniging in Vlissingen heeft haar kandidatuur aanvaard. Jansen was de enige kandidaat. Tot voor kort liet de SGP alleen mannen toe op politieke functies. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest de partij dat standpunt opgeven. Voor het eerst in 12 jaar stijgen de inkomsten van Nederlandse platenmaatschappijen. Dat meldt de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, de NVPI. Door de populariteit van streamingdiensten als Spotify is er een einde gekomen aan de inkomstendaling. Sinds begin deze eeuw verdient de muziekindustrie ieder jaar minder aan het uitgeven van muziek. Oorzaak was dat steeds meer mensen zonder te betalen hun muziek van internet downloaden. Dan het weer, zonnig en droog, alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan drie files in de Randstad. Op de A7 Hoorn naar Amsterdam tussen Purmerend Noord en de afrit Weide-Wormer 4 kilometer.